11 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De politie is niet aansprakelijk voor de moordpartij door Tristan van der Vlis... vier jaar geleden in een winkelcentrum in Alphen aan den Rijn. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald... in een procedure die was aangespannen door nabestaanden van slachtoffers. De rechtbank stelt wel dat de politie fout heeft gemaakt. De rechter vindt, net als de nabestaanden, dat de politie nooit een wapenvergunning had mogen geven aan Van der Vlis. De wasmal is een wapenvergunning geweigerd, maar dat had de politie niet meegenomen bij de beoordeling voor een nieuwe vergunning. Tristan van der Vlis had psychische problemen. Hij schoot in april 2011 met een semi-automatisch wapen om zich heen in winkelcentrum Ridderhof. Hij doodde zes mensen en verwondde er 17. Daarna pleegde hij zelfmoord. Tussen Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal rijden minder treinen door koperdiefstal. Er is een verdachte aangehouden die 30 meter koper zou hebben gestolen. Treinen moeten op het traject langzamer rijden, waardoor er per uur minder treinen kunnen rijden. Naar verwachting zijn de problemen tussen Den Haag en Rotterdam over een uur verholpen. De emigratie naar Nederland is vorig jaar verder toegenomen, blijkt uit cijfers van het CBS. De emigreerden vorig jaar 181.000 mensen naar Nederland en dat is een record. Ook nam het aantal geboorten voor het eerst sinds 2009 weer toe. Het aantal mensen dat Nederland verliet is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2013 waardoor de Nederlandse bevolking vorig jaar groeide met bijna 73.000 mensen. Het treinverkeer op de lijn Almelo-Zwolle is korte tijd gestemd geweest nadat een trein bij Nijverdal op een pony was gebotst. Het loslopende dier stond met drie andere ponies op de spoorrails toen de trein kwam aanrijden. De getroffen pony heeft de klap niet overleefd. Het weer, de mist en de gladheid verdwijnen geleidelijk. Daarna schijnt de zon geregeld, valt er een enkele winterse bui. Er staat weinig wind, wordt 2 graden in het oosten tot 5 aan zee. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A27 Utrecht richting Gorkum. Vanaf Nieuwegein tot aan knooppunt Eveningen staat 3 kilometer.